Jan van der Putten met het NOS Journaal. Dodenherdenking is vanavond voor zover bekend zonder incidenten verlopen. Van tevoren was rekening gehouden met protesten over de oorlog in Gaza. In Amsterdam mochten maar 10.000 mensen naar de nationale herdenking op de Dam komen. Uiteindelijk waren er maar 4400. Ze luisterden in de regen naar een toespraak van burgemeester Halsema. Die deed een oproep om de erfenis van de vrede te beschermen. Ook op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag verstreken de twee minuten stilte zonder incidenten. Verder waren er onder andere herdenkingen in Kamp Westerbork, bij de Markeloze Berg in Overijssel en op Schelling. Op parkeerplaatsen langs de snelweg zetten mensen de auto om 8 uur twee minuten aan de kant. En ook de treinen stonden twee minuten stil. Hamas heeft nog niet gereageerd officieel op het voorstel van Israël voor een staakt het vuren van zes weken in Gaza. In de Egyptische hoofdstad Cairo praten vertegenwoordigers van Hamas en Israël met elkaar via onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Volgens bronnen zit er schot in de onderhandelingen. De Israëlische minister Gans heeft opgeroepen om te wachten op officiële reacties. Een Saoedische nieuwscentrum meldt dat Hamas akkoord zou gaan met een door Egypte bemiddelde variant. De VS zou garanties hebben gegeven voor het gefaseerd invoeren van een permanent staakt het vuren. In ruil daarvoor zou de terreurbeweging alle Israëlische gijzelaars laten gaan. De eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Navaes. De Ecuadoriaan wist in de eindsprint Maximilian Schachman en favoriet Tadej Pogacar achter zich te laten en de roze leiderstrui te veroveren. De Ronde van Italië duurt nog tot zondag 26 mei. En het weer op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden. Bij opklaringen is er kans op mist. Morgenochtend in het noorden nog regen. In de rest van het land zon en tot de avond droog en het wordt 14 tot 17 graden.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 Marvelous. Zone, live on the main stage. The helicopter. This is intense. Radio. Dance with me. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Just breathe. dance with me. Let's go. Dance with me. Talk to me. Stop. Bring the beat back. This is Intense Radio. beat back. Hold my hand. Warning. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Just breathe. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me. Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo. Me tratan de matar como que les algo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un panamera. The best house, club and tech house. DJ Malzo. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en la la la la Mariana, Marian, Mariana, la Mariana, la Mariana, Marian, Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, yo le digo que yo estoy en Marian, Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, pasa. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de escrito rey guay. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de escrito rey guay. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Frenamos a tu casa en guagua de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Prendí, vámonos, Marianela. Empuñamos par de mal y la metemos en la cajuela. Tenemos el VIP casi botando candela. Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo. Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela. Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela. Mariana, la Mariana Marian Mariana la la Yo les digo que yo estoy Marian, Mariana la Mariana Marian, Pasa, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame una botella de gay. Thank you. DJ Malzone. melody, all of the mystery. I'm no longer free in this misery. quiere chulano, no hay braga. rica, mama. Ay, yo dice, mama. Ay, dice, mama. Ay, dice, mama.